Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het KNMI heeft de weerwaarschuwing voor storm Henk opgeschroefd. Vanaf 10 uur geldt in het Waddengebied, Friesland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied code oranje wegens zeer zware windstoten. In de rest van het land geldt code geel. Aan zee kunnen windstoten voorkomen tot 120 km per uur. Daardoor kan er schade ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. En ook is er kans op wateroverlast. De Libanese premier Najib Mikati noemt de aanval op het vermoedelijke Hamas-kantoor in hoofdstad Beirut een nieuwe Israëlische misdaad. Bij de aanval kwamen drie mensen om. Onder hen is een van de oprichters van de militaire tak van Hamas. Zowel Hamas als Hezbollah bevestigt zijn dood. Israël heeft de aanval niet opgeëist, maar zegt dat het duidelijk geen aanval was tegen Libanon. Volgens een adviseur van premier Netanyahu was het een precisieaanval op de leiding van Hamas. Politiekorfje Frank Pauw roept de politiek op om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Volgens hem is dat het enige wat helpt om rellen, gewonde agenten en schade bij de jaarwisseling te voorkomen. Pauw is landelijk verantwoordelijk voor de portefeuille geweld tegen de politie. Hij zegt dat het optreden van agenten onmogelijk wordt gemaakt... doordat ze bij vuurwerkincidenten niet kunnen zien... of er sprake is van legaal of illegaal vuurwerk. Ook zou er een sfeer van wetteloosheid zijn. Door het ongeluk in het Groningse Oldenhoven op Oudejaarsdag is een tweede slachtoffer overleden. Het is een man van 18 uit het Westerkwartier, schrijft RTV Noord. Bij het ongeval werden drie voetgangers aangereden door een automobilist. Een 21-jarige man overleed ter plekke en een man van 19 raakte zwaar gewond. De bestuurder, een man van 42, reed na het ongeluk door, maar werd later aangehouden en hij zit nog vast. Het weer, het, het, is dus eh, regenachtig. De regen trekt weg naar het noordoosten en later vanavond en vannacht opnieuw buien.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 Mulder en Mulder zijn de vaste beginners van het... Eh, programma ZFM wanneer ik dit presenteer. We gaan onmiddellijk verder met een Amerikaanse die in Engeland is neergestreken... en daar een natuurtalent bleek te zijn. Stacy Kent. It's wonderful. Wonderful Stacy Kent. Ja, en ehm, ik heb nu op de draaitafel liggen weer zo'n pareltje uit de platenkast. Ik heb gedacht vandaag, ik ga de mooiste plaatjes, de interessantste plaatjes van het afgelopen jaar die ik ben tegengekomen, nog eens op de draaitafel leggen. Waaronder ook een aantal nieuwe dingen. En ik ben natuurlijk terechtgekomen ook bij Ruud Brink. Die uh, alweer een hele tijd geleden is overleden. Hij is, eh, wat is die geworden, 53. En hier heb ik een opname waar hij eh, begeleid wordt door het trio van Pim Jacobs. En het stuk heet Easy Living. Thank you. Geleid door het trio van Pim Jacobs... met het nummer Easy, Living. Ik ga naar de smaakvolle gitarist... die eh, met begeleiding van bas en slagwerk een stuk gaat spelen. Once in a while. En heb ik het over de Amerikaan George van Epps. George van Epps. En ik spring over naar een moderne Amerikaanse jazzzanger, songwriter en pianist Pieter Cincotti. Geboren in 1983. Een wonderkind, zullen we maar zeggen. En ik laat nu eh, horen met plezier de vertolking van een stuk, een bekende Comes Love.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 In 49 komt hij terug naar België. En gaat hij in Europa spelen met allerlei mensen. Eh, uit Amerika. En hij wordt bekend, steeds bekender. En hij gaat weer terug naar Amerika. en met allerlei mensen gaat hij spelen. Dan gaat hij bij het kwartet van George, quintet van George Shearing spelen. En ehm, dat is zes jaar lang. En uiteindelijk gaat hij weer naar Europa. Hij gaat in Zweden wonen. Hij spreekt ook perfect Zweeds. En um, dan wordt hij heel beroemd... zowel op zijn gitaar als op zijn mondharmonica. Nou ja, en de rest is eh, geschiedenis, zal ik maar zeggen. Ik heb hier een uh, mooie opname. Die is uit 55, Stars Fall on Alabama. En daar wordt hij begeleid door Toets Modello en Artie Beck op de rieten... Carl Prager op de bassax, George Burke ook weer op de straks Tony Motolla op de gitaar. Oscar Pettiford, is die op de bas. En Cliff Reeman op het slagwerk. Stars fell on Alabama. Tillemans in zijn beginjaren met een Amerikaanse bezetting. We gaan naar de Engelsman Mr. Ecker Bilk met een uh, vrolijk nummer. The Old Music Master. One night long ago by the light of the moon That old music master sat composing a tune. His spirit was soaring and his heart full of joy. When right out of nowhere stepped a little colored boy. You gotta jump it, music master. You gotta play that rhythm faster. You're never gonna get it played on the Happy Cat Hit Parade. You better tell your friend Beethoven uh, Mr. Reginald D. Coleman. They better do the same as you, or they're gonna be corny too. Along about 1917, jazz will come upon the scene. And then about 1935, you begin to hear swing, boogie, woogie, and jive. You gotta show that big broadcaster that you're a solid music master. And you'll achieve posterity, that's a bit of advice from me. master simply sat there amazed. As wide eyed and open mouthed he gazed, and he gazed. How can you be certain, little boy? Tell me how. Because I was born, my friend, a hundred years from now. He hit the chord that rocked the spinet and disappeared in the infinite. And up until the present day, you can take it from me, right as can be. Everything has happened as we. And everything has happened as we. Dat waren eh, de twee pianisten tezamen, Oscar Peterson en Count Basie. The time is right. Dan is het nu wel het moment om iets te laten horen van een Poolse jazzband. De Provisorka Jazzband. Eh, die hebben een, eh, ooit een LP gemaakt. As Good As Life. En het bijzondere hier is dat er gespeeld wordt een, eh, eh, een solo steeds op een, <laughs> een gobofoon. Dat is een soort een, mengeling van een los mondstuk van een trompet en een uh, kazoo. En dat is bijzonder en smaakvol. A kiss to build a dream on, oordeelt u zelf. Dat is natuurlijk allemaal wel een beetje, een beetje van het goede. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan eh, proberen om iets anders te vinden. Dat, eh, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Op deze prachtige cd. Bizorka Jazzband. Eh, u luistert nog steeds naar ZFM op zondag. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Laatste uitzending van dit jaar. Eh, veel luisteraars van dit programma zijn ook regelmatig te vinden... op de zondagmiddagen in de krocht... bij concerten van de, eh, de Stichting Jazz in Zandvoort die is alweer bezig aan het 21ste seizoen. En op 14 januari, 14 januari alweer, dat is over eh, twee weken... hebben we een volgend concert. En daar treedt dan op Johnny Rosenberg, gitaar en zang. Hij zingt in de stijl van Michael Bublé. Bijvoorbeeld al een prachtig concert. 14 januari, Jazz in de Krocht in die serie Jess in Zandvoort. Je kan het maar weten. Ga naar de website en bestel kaarten, want het kan soms heel raar lopen. Als je beroemde ouders hebt, dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat jij ook beroemd wordt. Toch is dat wel het geval bij de zangeres Jackie Dankworth, een dochter van Cleo Lane en haar echtgenoot Johnny Dankworth. En ik zou zeggen, uh, oordeelt u zelf. Zij gaat zingen September in the Rain. The leaves of brown came tumbling down, remember that September in the rain.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 En eh, althans van het eerste uur. Vandaag samengesteld, gepresenteerd door Peter de Boer. ZFM op zondag, op zondag. ZFM Jazz op zondag. En na reclame nieuws krijgen we een tweede, een tweede kans voor weer een uur gevuld met prachtige muziek.